ik ben Casper Kooi. Bij Leeuwarden is vannacht een automobilist zwaar gewond geraakt... door een botsing met een vrachtwagen op de A32. De auto belandde na de klap in de berm. Volgens de politie was de bestuurder de enige inzittende... en wordt de oorzaak van het ongeluk onderzocht. Shorttrekker Teun Boer had op meer gehoopt op de 500 meter op de winterspelen. Hij viel. Een Canadees beukte hem uit de bocht en daar baalt hij van. Boer werd vierde. Teamgenoten Melle en Jens van het Woud profiteerden van de chaos en pakte voor Nederland het zilver en brons. In Syrië verleent de president gratie aan een grote groep gevangenen. Het gaat vooral om strafvermindering. Levenslange straffen worden ingekort naar 20 jaar... en gevangenen die ongeneeslijk ziek zijn of oud, die komen direct vrij. Het is een maatregel tegen de overvolle gevangenissen daar. En in Raamsdonkveer is een man na een achtervolging getaserd... en in een vijver terechtgekomen. Hij ging er vandoor toen agenten in de gaten kregen dat hij drugs bij zich had... Er werd geteefterd en kwam in het water terecht, waarschijnlijk om zakjes drugs te lozen. Die zijn opgevist. Omroep Brabant meldt dat de man is opgepakt naar controle in een ambulance. Dan nog het Veronica Weer van Weer Online. Code geel in grote delen van het land vanwege sneeuw en gladheid. In de middag minder sneeuw en temperatuur ligt dan ergens tussen de 2 en 6 graden. Dit is Radio Veronica. Join the club. Here we go. Lisanne Bronkhorst. Dit is Veronica. smell of coffee in the morning. Smells like victory. Waar januari echt op slakken tempo verliep, zijn we al bijna door februari heen. Het gaat snel. Een hele goede morgen. 19 februari. Je bent erbij. Dit is de warming up. Radio Yo, remember yeah. back on the bully when cats used to harmonize yeah. like... Yo, yo, Yo, my men and my women, don't forget about the dean. This is what almost king, <laughs> yo. it's about a thing, uh, Feel yo. real good, wave your hands in the air and lick two shots in the looking for your friend, the one you let hit it and never called you again. Uh-huh. Remember when he told you he was about to uh-huh, Benjamins? Yeah. You act like you ain't him, they give him a little trim to begin. Now you think really gon' pretend like you wasn't down and you called him again. Plus, when you give it up so easy, you ain't even fooling him. If you did it then, then you probably yeah. Talking out your neck, saying you're a Christian. A slam sleeping with the gin. Now that was the sin that did Jezebel in. Who you gon' tell when the repercussions spin? Showing off your ass cause you thinking it's a trend, girlfriend. Let me break it down for you again. You know I only said cause I'm truly genuine. Don't be a hard rock when you really just the minimum. minimum. You still defending them now. Lauren is only human. human. Don't think I haven't been through the same predicament. Let it sit inside your head like a million women in Philly pen. It's silly when girls sell their souls because it's sin. Look at where you be in. Hair weaves like Europeans. Fake nails done by Koreans. Come again. dedicated to the man. More concerned with his rims and his Timbs and his women. Him and his man. Come in the club like hooligans. Don't care who they your fan, Papa Yang. Like you got yeah. Let's stop pretend. The one to pack pissed out by the waist man. Crissed out by the casement. Still name of the basement. The pretty face man. Claiming that they did a bid, man. Need to take care of their three and four kids. in the face in court case when the child support's late. Money taking, heartbreaking. Now you wonder why women hate And The sneaky silent man. The punk domestic violence man. The quick to shoot the semen right within. How you gon' win when you ain't right within? Uh uh, come again. Een hele goede morgen. Donderdag 19 februari. Ja, wakker worden was nog nooit zo makkelijk. Want dat wakker worden doe je niet alleen. Dat doen we gezellig samen. Het is de dag na woensdag en de dag voor vrijdag. Betekent dat we, nou ja, toch positief gestemd zijn. In ieder geval ik, lekker richting dat weekend. Die mogen we voorzichtig aantikken. Met een heel klein beetje vingertopje. En weekend of niet, het is vroeg en jij als nachtbraker bent erbij. Gezellig, laat ook even van je horen als je erbij bent. Als je iets kwijt wil, een vraag hebt. Ja, de app staat wagenwijd open zoals altijd. Eh, tot aan 6 uur ben ik eh, hier lekker gezellig bij jou. En ik zeg de hele tijd energiek opstarten. Dat doen we ook wel, maar soms is het ook even goed om heel even rust in te pakken, Om heel even... Ah je terug. Even in- en uitademen. En even de muziek voor zich laten spreken. Deze plaat van John Miles doet dat echt eh, uitzinnig. Echt geweldig. En dan uh, eh, geeft je misschien net heel even de rust die je nodig hebt op deze donderdag. Geniet van music. Music was my first love. And it will be my last. future vind dat zo heerlijk, dat contrast. Eerst heb je music van John Miles en dan ga je gewoon door naar de Final Countdown en Europe. Dat is even een hele ander soort uh, eh, energieksmaakje. Maar eh, wel echt zo lekker. Wat dat betreft gaat het alle kanten natuurlijk. Elke Elk decennia wordt wel hier eh, gedraaid. En er wordt omarmd. En plaat die ik ook erg omarm. Sowieso de artiest die ik erg omarm. Het is een beetje een mysterieuze man. Ehm, hij, probeert altijd, hij, hij probeert altijd wel aan de vrouw te komen. dat lukt hem eigenlijk ook altijd. Alleen hij, ja, hij raakt ze ook wel na een paar maanden, een aantal jaren kwijt. Wat hij in ieder geval niet kwijtraakt, is zijn collectie aan gitaren. En die gaan in de honderdtallen, kan ik je vertellen. De altijd gecharmeerde John Mayer. En zijn beste vriend en enige partner op dit moment ook. Zijn gitaar.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 Goedemorgen op de donderdagochtend. Ik zeg goedemorgen tegen Fred, Karel, Anja die appt. Marjolein is er ook bij. Goedemorgen, Kanjer. Ik ben nog even lekker aan het genieten van eh, jou van deze week. Je overviel me een beetje met het nieuws van gisteren. Snif, snif, zegt ze erbij. Ja, ik heb gisteren eh, medegedeeld dat ik een weekje eerder met verlof ga. Dus eh, vrijdag is de laatste uitzending. Beste keus, denk ik, eh, voor mezelf, voor mijn partner... maar ook vooral voor de baby. Want de mama heeft heel veel stress gehad vanwege de verbouwing en alles. En alles in de afrondende fase. En ik moet gewoon even een stapje terug doen. En die tijd en ruimte krijg ik van Veronica. Dus waarom dan ook niet doen? het grootste avontuur, dat wacht nog eh, een, een, kindje krijgen. Dus eh, nee, super lief Marjolein. En eh, nou, bedankt voor je lieve woorden. Nick is er ook bij. Vandaag geen koffie voor mij, zegt hij. Maar thee zonder theïne, cafeïne. Ja, er zit ook heel veel cafeïne in. Hij zegt, ik probeer te detoxen. Want ik voel me net zo opgejaagd. Ik hoor het best wel veel in mijn omgeving. Mensen die even er gewoon helemaal van afstappen. Koffie kan het best wel een gejaagd gevoel geven. Niet voor iedereen hoor. Sommige mensen die kunnen echt eh, nou ja, tien bakken drinken en gewoon verder slapen. Anderen kunnen daar minder goed tegen. Het is goed dat je even wat probeert. Succes, eh, Nick. Ik hoop dat eh, je collega's jouw humeur zonder koffie kunnen waarderen. En Marcus is er ook bij. Na vandaag weekend voor mij. En dat weekend begint met de verjaardag van mijn vriendin. Die is 40 geworden. Dus vanmiddag gaan we lekker de taart aansnijden en lekker feest vieren. Gefeliciteerd, Marcus. Dit is Radio Veronica. Het station van de Bonanza. Met Rob en Carolien. Maandag tot en met donderdag vanaf 2 uur. En nu, Lisanne Bronkhorst. Met de beste muziek aller tijden. Dit is Veronica. Blue Hotel. gonna bend that bone. Let's go. met sneeuw, regen, bewolking en zon. Het is zo'n dag dat je even naar buiten moet kijken voordat je naar buiten stapt. Want dat gaat alle kanten op. 1 tot en met 4 eh, graden. En vannacht wordt het koud, kan het zelfs min 6 graden vriezen. Nou, lekkere donderdag. Dit is Veronica. Madonna en Material Girl. Veronica, Lisanne Bronkhorst. Ik ben benieuwd, wat doe je allemaal om lekker voor de dag te komen? gebruik jij bijvoorbeeld eh, heel veel zeep bij het douchen. Doe je dan een deodorantje op en eh, doe je ook misschien wel parfum op. Of uh, de toilet, het is maar net hoe je het wil noemen. Of ga je misschien gewoon helemaal neutrale dag door... zonder al die extra geurtjes en laat jij de natuur op de natuur zeg maar gaan. Geur zegt namelijk best wel veel over ons... en we worden daar ook best wel op beoordeeld. Dat moet ik ook wel zeggen als jij net een, bakje koffie hebt gedaan, een peuk hebt gerookt... en vervolgens helemaal met oud zweet naast mij komt zitten in de trein... dan ga ik ergens anders zitten. Zo, zo, zo oud zweet, dat kan ik echt heel slecht handelen. Zeker nu ben ik extra gevoelig voor geuren. Maar ja, ja je, je gaat weg, eh, je zegt er iets van je oudje adem in... of je laat het gewoon helemaal eh, zo lopen. Maar lichaamsgeur zegt toch wel iets over je. En mensen vinden daar wat van. En onze lichaamsgeur is echt het resultaat van zweet en bacteriën op de huid. Het is een beetje een samenspel. Het is een soort van tango. Die twee gaan gewoon bij elkaar. En we proberen dat natuurlijk ook best wel te verdoezelen... met uh, al het lekkers van parfum, deodorant, een luchtje, zeep... om toch een beetje ja, goed voor de dag te komen. Maar is dat wel goed om te doen? En wat kan je er überhaupt aan doen? Je kan natuurlijk wel de hele tijd jezelf volgooien met uh, en zo. Maar je kan ook je dieet aanpassen. Want wat er op het menu staat maakt wel degelijk uit hoe je ruikt. Ik heb er onderzoek naar gedaan. Of er is onderzoek gedaan, eh, naar gedaan. En ik weet hoe het zit. En dat vertel ik je zo. beste muziek. It's really good. Alle tijden. Well, I started out down a dirty road. across the hill and the town lit up and the seed may beat you down and break your heart, steal your crown. So I started out for God knows where. I guess I'll know when I get there. Tom Petty in de Heartbreakers en de vogel die nog even het laatste podium pakt. Learning to Fly. Wat moet je nou zoal eten of juist niet eten... op het moment dat je goed en lekker geurend voor de dag wil komen... maar dat je wil afblijven van eh, zeep en parfum en deodorant? Groenten. Bepaalde groenten zijn echt bepalend voor de geur. Moet je misschien niet te veel knoflook, prei en uien eten. En natuurlijk is dat gewoon ook gezond voor je. Maar als we het hebben over geur, zou je die kunnen mijden? Rood vlees kan je ook beter mijden. Dat is ook niet heel best. Snelle koolhydraten en fastfood, dat eh, zou je ook beter links kunnen laten liggen. Als je fris wil ruiken. En hetzelfde geldt ook voor koffie en andere cafeïnerijke producten. Doet niet heel veel best voor de geur. Maar wat moet je dan wel eten? Eh, dat is eigenlijk heel erg makkelijk. Het is namelijk heel groen. Groen is goed, blijkbaar. Spinazie en broccoli. Dat kan je natuurlijk niet 24-7 eten. Maar als jij denkt, ik wil een klein beetje minder deo op doen... spinazie en broccoli neutraliseert en is gewoon heel goed eh, voor je geur... voor je zweet en alles wat je naar buiten brengt. Je ruikt dus zoals je eet. Dat is misschien een beetje gek eh, om te zeggen. Je hoort het wel eens vaker. Maar dat is dus echt zo. do I ik ben Casper Kooi. Praten over gokproblemen is voor meer dan de helft van de Nederlanders een taboe. Dat blijkt uit onderzoek van de Kansspelautoriteit. Zo weten veel mensen niet waar ze naartoe moeten bij een gokverslaving... en durven ze ook in de omgeving geen hulp te vragen. Bijna de helft van de Nederlanders gokt minimaal één keer per maand. Er komt een directe treinverbinding tussen Eindhoven en Brussel. Nederland en België hebben daar afspraken over gemaakt, schrijft de Telegraaf. En er komt ook een stop in Antwerpen. Hoe de lijn precies gaat lopen wordt voor de zomer afgesproken. Nu moeten reizigers vanuit Eindhoven tot wel vier keer overstappen om in Brussel te komen. Bij Defensie staan bijna 10.000 vacatures open, meldt de Telegraaf. Vooral monteurs, ICT'ers en koks zijn nodig. In de jaar tijd steeg het aantal vacatures met 60 Omdat Defensie de gaten niet gevuld krijgt... worden nu ook uitzendbureaus en bemiddelaars ingezet om personeel te vinden. En in het Brabantse Vorstenbos is vannacht mogelijk asbest vrijgekomen... bij een grote brand in een loods. In die loods stonden tractoren. De brandweer moest met veel wagens uitrukken om te voorkomen... dat het vuur oversloeg naar andere panden. Dat is gelukt, het is geblust.